voor leuke foto's en filmpjes en vaak niet eens voor de organisatie. We hebben gewoon op de avond van de finale een officiële klacht moeten indienen... omdat het gewoon echt niet normaal was. En toen is eh, iemand heel lief met mij meegelopen met een zaklamp om in iedereen's ogen te zijn. Ja. Ook dit jaar diende omroep Avrotros, verantwoordelijk voor onze inzending, meerdere klachten in. En ook andere delegaties zeiden na afloop dat ze zich backstage niet altijd veilig voelden. In Polen zijn drie mensen opgepakt die worden verdacht van spionage voor Rusland.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 De dieren raken uitgedroogd en vallen uiteindelijk uitgeput uit de bomen. En die klap wordt ze vaak fataal. Het hoge sterftecijfer heeft naast de hitte ook te maken met droogte, houtkap en bosbranden. Daardoor is er voor de brulapen geen water, schaduw en vers fruit beschikbaar. In de strijd om een ticket naar de eredivisie hebben NAC en FC in de stromende regen in Breda gelijk gespeeld. 1-1 eindigt het hier in Breda. Een interessante wedstrijd vanuit beide kanten. NAC laat voetballend uiterst goede dingen zien. Maar vlak Drenthe niet uit met FC Want dat verdedigende spel wat zij de afgelopen anderhalf uur op de mat hebben gelegd blijkt uiterst effectief. Volgende week in Emmen weten we dus wie van de twee doorgaat naar de finale van de play-offs... in de strijd om een eredivisie-ticket. Morgen dan spelen ADO Den Haag en Excelsior ook nog om een plekje in die finale. Het weer. Over het hele land trekken er flinke buien over... met soms onweer en veel regen in korte tijd.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 looked around enough to know you're the one I want to go through time. Ik heb het u beloofd, Jim Croce. Dus ik zal nog één draaien in uur twee. En ik ben er maar meteen mee begonnen. Een van de mooiere liedjes van hem, Time in a Bottle. Als je toch eens de tijd in een flesje kon opsluiten... en alle mooie dingen eh, van het leven in het flesje kon behouden... dat zou mooi zijn. Ja, het kan, eh, kan niet altijd mooi zijn natuurlijk. Dat is... Uh, helaas maken veel mensen ook een hoop narigheid mee in hun leven. Ja, ik, ga eigenlijk, ik, ik moet het daar nou niet over hebben. We moeten het bij tussen app en vloed altijd gezellig houden, luisteraars. Dat gaan we ook zeker doen. En dat doen we ook met het volgende mooie nummer. En nou, luister maar. Ik ga u de liefde, niet van Poetin, maar wel uit Rusland brengen. From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment but oh, you haunted me so Still my tongue-tied Young pride would not let my love for you show in case you'd say no Russia I flew But there and then I suddenly knew you from Russia with Nou ja, het volume van zijn stem te horen, die laatste ze maar hij meende het echt, luisteraars. Hij, eh, hij zong helemaal van, eh, van Rusland vandaan. Op het, op het rode plein stond hij met een microfoontje en een geluidsversterkje. Stond hij speciaal voor u te zingen. Nou, wat wil je nou nog meer? in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. What Goes Up Must Come Down. Het was, uh, dat waren die Alan Parsons Project. Ja, allemaal mooie muziek. Op die, uh, album. is dubbelalbum. Er staat zoveel mooie muziek op. Dat, eh, dat, zou ik eigenlijk een hele uitzending mee kunnen vullen, luisteraars. Dat ga ik niet doen. Want u wil een beetje variatie in het repertoire, toch? Tenminste, daar ga ik eh, helemaal van uit. Die is ook een mooie, By The River's Dark. Dan heb ik het over Leonard Cohen. Van het album Ten New Songs. Het is een lekker lang nummer, dit. Vijf en een halve minuut, maar liefst. By the River's Dark. Zdá Leonard Cohen, Only Love Can Break Your Heart. De volg is ook een hele mooie luisteraars. Mijn grote vriendin Eva Cassidy. Ze gaat alles aan ons bekendmaken over die prachtige regenboog. that I heard of voorbij gekomen, luisteraars. Alleen de liefde. Alleen de liefde kan je hart breken. Ja. Nou, ik hoop dat u, eh, uw hart nog heel is. Ja, nou, anders kon je niet eens luisteren. Als je hart niet meer heel is, kan je niet luisteren. Dan kan je niet luisteren naar tussen app. En ook niet tussen vloed. That's true. Volgens Spendau Ballet. da na na I know this much is true. Even met mijn bariton stem even er tussendoor, hoor. I know it much is true. True. Nou, een goede toon pakken, duif. So true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. over. wel Welé, luisteraars. We hebben het vanavond nogal eens over gebroken harten gehad. Nou ja, die Bee Gees, die houden er ook nooit over op. Hè? How can you mend a broken heart? Krijgt u vanavond toch weer een keer les in.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 Mooi, hè? Volgens Paul McCartney een van de mooiste popsongs ever geschreven. God Only Knows natuurlijk bekend van de Beach Boys. We gaan nog even verder met gebroken Luister, luisteraars. Kan er niks te doen vanavond. Alexander O'Neill. Broken heart can mend. je velp, of een velpomp meenemen of bisonkit, maakt allemaal niet uit. Kan je een broken hart zo weer eh, in elkaar eh, proppen hoor, luister. Linkerkamer verbinden met de rechterkamer, de boezem erbij. Het eh, bloed naar de aorta, de lichaamslagader. En dan is de toevoer, dat is de toevoer eigenlijk. Ik ben alweer een tijdje geen huisarts meer, dus ik, ik, ben, een beetje, <laughs> ik ben het een beetje vergeten. Neem me niet kwalijk, don't take it me kwalijk, luisteraars. Zullen we het licht even uitdoen? Turn off the lights. This is Teddy Pendergrass. Turn off the lights and light a candle Tonight I'm in a romantic mood Yeah Let's take a shower hour together. I'll wash your body, you wash mine, yeah. Rub me down in some hot oil, baby. turn off a special treat. You're so sweet. Turn off the lights and let's get cozy. See, you're the only one in the world that I need. I wanna love you, love you all over. find them in a sexy mood. Ooh, ooh, baby. light a candle. Girl, there's something that I, I wanna do to you. I wanna do, I wanna do to you, baby. special treat there's something I, something I, something I, something I, something I wanna do to you, baby.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 En ik heb nog wel een paar mooie hoor. Dat is, eh, eh, het, we hebben het heel veel gehad over gebroken harten en zo. <clears throat> maar je kan met, met seks, luisteraars, met seks. Volgens Marvin Gaye kan je daar ook een hele hoop ja, goede dingen mee doen. Luister maar. <coughs> Marvin heb geen zin. Marvin heb helemaal geen zin. Ik ga, me, ik ga me een stukje helpen hoor. Wacht even Marvin, jongen. Want je, eh, je moet me niet in de steek laten. Dat vinden de luisteraars ook helemaal niet leuk. Nou, daar komt hij hoor. Marvin Gaye. Sexual healing. Toch een beetje swingen ook hè, bij eh, Tussen het en Vloed. that it's actual healing. get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. Nightingale, Sexual Healing. Kijk nu was naar Planet Earth, luisteraars. Die mooie serie met al die eh, fantastische filmopnames van allerlei dieren. Zowel eh, in de jungle als onder water ook. Fantastisch met die mooie eh, stem van, hoe heet het ook weer... ik kan even niet op zijn naam komen, maar u weet vast wie ik, bedoel. Die oudere man in Engeland, die voice-over bij Planet Earth. Waarom zeg ik dat nou? Ik ga u meenemen naar de wildernis. En dat doe ik met Cliff. A voice in the Wilderness My heart was so heavy with longing for you. My arms were so lonely. lonesome and blue Alone in my sorrow I heard a voice cry A voice in the wilderness A voice from the sky Have faith in your darling The voice seemed to say Be true to her memory She'll come back one day And though there was no one Nobody to see A voice in the wilderness Brought comfort to me We had a quarrel I was unkind Why Come back to me, darling. I am for your touch. Have pity, come back now. I need you so much. Believe me, and you'll hear it. The voice from above, the voice in the wilderness, the voice of true love. maar wilde buren. Daar in de wilde. Believe me and you'll hear it. The voice from above. The voice in the wilderness. The voice of true love. Cliff Richard met zijn Shadows, A Voice in the Wilderness. We gaan uh, luisteren naar niemand meer, maar ook niemand minder dan de uh, Anita Kerr Singers. En een Burt Bacharach nummer, Walk On By. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Tea. Janita Anita Keursingers. En zo komt er weer een einde aan tussen app en vloed voor vandaag, luisteraars. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine sigarette. Dank je allemaal voor het luisteren. Ik ben er morgenochtend weer vanaf 8 uur. Ja, zo vroeg al. Met een eh, heerlijke ontbijtshow. Met allemaal lekkere gauwouwen weer in uh, cabaret. We gaan er weer een hele gezellige boel van maken. Duif zaagt de week door. Morgenochtend om 8 uur. Kom allemaal meeluisteren, Gezellig. Den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Maar voor vanavond zeg ik... Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Ik rook helemaal niet. Ik rook helemaal niet. Und ein letztes Glas im Stehen.